omdat hij een te groot risico vormt voor het ziekenhuis en patiënten. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek en opdracht van het ziekenhuis. De orthopedisch chirurg De Bruin kreeg twee berispingen van het regionaal medisch tuchtcollege na klachten over zijn werkwijze. Hij informeerde patiënten niet goed over lastige rugoperaties die soms niet goed werden uitgevoerd. Bij een patiënt moest het rechterbeen worden geamputeerd na mislukte ingrepen. Ze kreeg een schadevergoeding van 50.000 euro. Het Waterlands ziekenhuis startte in maart een onderzoek naar de bruin. Sindsdien mocht hij geen rugoperaties meer uitvoeren en nu moet hij dus weg. TNT-post zegt dat het fout is geweest dat de postzegels zijn geleverd aan de republikeinse beweging Pro Republica. De republikeinse organisatie liet tientallen velletjes postzegels drukken met de tekst hier moet een president komen. Dat is een politieke uiting en dat is volgens TNT in strijd met de algemene voorwaarden van het postbedrijf. Volgens TNT is de postzegel toch gedrukt omdat het ontwerp niet is opgemerkt bij een controle. Pro Republica verkoopt de postzegels nu via internet. TNT heeft de organisatie gevraagd het ontwerp van de site te halen. Het beslag dat Nina Storms op de bankrekeningen van de journalist Erik Smit heeft laten leggen, wordt nu helemaal opgeheven. Smit zal geen schadevergoeding eisen van Nina Storms. Dat is de uitkomst van een gesprek voorafgaand aan een kort geding dat vanochtend zou dienen bij de rechtbank in Utrecht. De bodemprocedure in de zaak volgt later. Storms en Smit liggen al sinds 2005 met elkaar overhoop. Smit schreef kritische verhalen over World Online, het bedrijf van Storms, die toen nog Brink heette. Hij zette vraagtekens bij de beursgang van het bedrijf en de manier waarop Brink haar eigen aandelen verkocht. Later schreef Smit een biografie over Brink, die bij de zakenvrouw in het verkeerde keelgat is geschoten. Het weer vanmiddag vooral regen in het oosten en zuidoosten. Hierbij is ook kans op onweer. In het westen is het droog en ook vrij zonnig. Het wordt vanmiddag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.